Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie in Derdam heeft moeten ingrijpen om een groep van zo'n 40 mensen uit elkaar te krijgen. De groep was sinds de middag op een plein bij elkaar en de aanwezigen overtraden de coronaregels. Verder veroorzaakten ze overlast in de buurt en lieten ze vuil achter. Een woordvoerder van de politie zegt dat er wat blikjes en stenen naar de politie zijn gegooid, maar dat er niemand gewond raakte. Ter ondersteuning van de agenten werd een helikopter ingezet. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Arbeidsmigranten in Kuwait krijgen moeizaam toegang tot het vaccinatieprogramma, dat schrijft persbureau AP. Kuwaitis blijken zes keer zo snel te worden ingeënt als niet-staatsburgers. Er hebben zich iets minder dan 240.000 buitenlanders online geregistreerd om een afspraak te maken. Van hen zijn maar 18.000 mensen daadwerkelijk opgeroepen om het vaccin te krijgen. En dat zijn voornamelijk artsen, verpleegsters en arbeiders in staatsoliemaatschappijen met goede connecties. Straks presenteert Sven Kokkelman de televisietalkshow op één in zijn eentje. De andere presentator van KRO en CRV, Talita Muse, liet vanmiddag via Instagram weten dat ze er vanavond niet bij is. De omroep zegt dat Muses deelname aan op 1 in goed overleg met de presentatrice is beëindigd vanwege recente politieke activiteiten. Dat is mogelijk een verwijzing naar een volksberaad dat Musse had aangekondigd op Twitter. Caro CRV laat weten dat Musse een nieuwe rol krijgt bij de omroep de voetballers van Valencia zijn in de Spaanse competitiewedstrijd tegen Cadiz van het veld gestapt... nadat speler Mukhtar Diakabi naar verluid racistisch werd bejegend door een speler van Cadiz. Het duel lag 20 minuten stil, maar werd wel weer hervat zonder Diakabi. Cadiz won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1. Het weer Pardon, vannacht regen, de wind trekt aan.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 Mijn naam is Benno en uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. En eens even kijken, weer twee nieuwe werkjes in het eerste programma. Eh, in het eerste uur natuurlijk. Ehm, straks in het tweede uur ook weer. En we beginnen met een nieuwe groep, de Check Tones. Jones met, uh, ah ja, zoiets zal het wel eh, moeten klinken, het album. En eens even kijken, de tweede, dat is een heel mooi album, vind ik zelf, van meneer Stevens. Hij, zijn artiestennaam is Margie. En het album heet Healing Volume 1. Dus Margie heeft eh, goede voornemens. Ik verwacht er, er natuurlijk eh, zeker nog een stuk of tien van. Tenminste, ik hoop wel in deze sfeer. Het is over een klein album. Ehm, het duurt maar een half uurtje, maar dan heb je ook wat. Dan, hebben we, dan gaan we terug in de tijd met eh, bijvoorbeeld Luna Blanca. Dat is heel wat anders. Oh, zo jammer dat Luna Blanca, Richard Hex en zijn eh, andere gitaristen eh, geen muziek meer maken. Dit album in dit uur. Tweede uur nog een keer. En nog eentje, Provence. En ehm, dat is allemaal nou, hele fijne muziek. ik zit even naar naam te naam te zoeken, dat hoor je wel. Ik weet het niet meer. Eh, maar goed, komt ook. Andere gitarist is Tom uh, Carleno. Carleno, eh, die komt ook met Perfect Imperfection. Komt ook nog langs. We sluiten af met Johnny Lipford en zijn album Balans. Veel luisterplezier op Piso Radio Show 1432. This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. steps. I'll show him. I'll show him. i keep him mad. I'll keep him mad. I'll show him. Ulala kanjani ebusuku. Ngithi uzolala kanjani ebusuku. I'll show him. Awutshela mina tshela I'll keep him mad. I'll show. i show him. I'll show him. Uzolala not hard. I'm sure I'm shopping. I'll keep you man. I'm sure. I'm sure. I'm shopping. I'm sure. I'm shopping. I'm shopping. I'm sure. I'm sure. show is mnana Uzolala kanjani Noma sekhaya exolisa Hawu show Kanti unjani umuntu Awukhiphi imele Ngithi hawu show Hawu show Hawu show phela Ngithi tshela mina chela abantu Hawu show Uyenza kanjani into enjena wena Ngithi mawukhiphi imele dawe awusho wemaki ngisusolala kanjani ebusuku awushowe noma esekhala umama nabantwanauyelele ah, mama uye awushophe khiphi imeda nje ah, ngithithela mina ngithelisiso ngixelele kalokho ngixelele ngixelela abantu awa hawa njani madoda Metcalf.